Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een agent die eerder werd veroordeeld voor racisme... wordt een leidinggevende bij de vreemdelingenpolitie. Dat bevestigt de politie na een bericht in het AD. De krant schreef dat de agent drie jaar geleden in functie een zwarte man uitschold. Dat zou zijn gebeurd bij een melding van geluidsoverlast in Dordrecht. Er stond een vechtpartij waarbij de agent het N-woord had gebruikt. De politieman werd daarvoor veroordeeld tot een boete van 250 euro. Waarom nu besloten is dat hij de leiding gaat geven bij de vreemdelingenpolitie... wil de politie niet zeggen. De voetbalsters van Zweden moesten bij het WK van 2011 hun geslachtsdeel laten zien... om te bewijzen dat ze vrouw waren. Dat schrijft de Zweedse oud-international Fischer in haar boek. Toen er geruchten ontstonden dat een land stiekem mannen mee liet spelen... wilde de FIFA tests invoeren. Bij Zweden hield dat in dat speelsters hun broek uit moesten trekken voor een vrouwelijke visio en een mannelijke arts. Op de eerste dag dat boeren bij een informatiepunt kunnen zien of ze te veel stikstof uitstoten, liep het nog niet storm. De afgelopen dagen ging de site online waarmee boeren kunnen controleren of ze voor een uitkoopregeling in aanmerking komen. Bij een speciale hulplijn kwamen 30 telefoontjes binnen. Mensen wilden onder meer weten hoe de overheid de stikstofuitstoot berekent. Ook waren er vragen over de begeleiders die de overheid beschikbaar stelt om boeren te adviseren. Die adviseurs moeten boeren het gehele traject van de uitkoopregeling bijstaan. Oud-president Trump wordt vandaag voorgeleid in Miami. De oud-president wordt verdacht van het achterhouden van geheime documenten... het tegenwerken van een strafrechtelijk onderzoek... en het afleggen van een valse verklaring.